Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, zegt dat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Hij wil een wekelijkse gevechtspauze van 48 uur in Syrië. Na het bestand eerder deze maand is de strijd in Aleppo weer hoog opgeleid, met mogelijk de zwaarste aanvallen sinds de burgeroorlog begon. De afgelopen dag zijn er weer tientallen doden gevallen. De Russische VN-ambassadeur benadrukte in de Veiligheidsraad dat de aanvallen niet gericht zijn op burgers, maar op militanten. Minister Schippers geeft van vandaag het startsein voor een campagne over depressies. Dat doet ze samen met psychiater Bram Bakker en cabaretier Mike Baudet, die jarenlang depressief was. Ze willen de ziekte bespreekbaar maken, omdat veel mensen een depressie bij anderen of bij zichzelf niet herkennen. Bovendien vinden veel mensen het moeilijk om over psychische problemen te praten, terwijl dat volgens minister Schippers juist zo belangrijk is. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 Nederlanders met depressies kampt. De campagne gaat enkele jaren duren en richt zich vooral op jongeren en op vrouwen van 18 tot 35 jaar, omdat depressies onder die groepen het meest voorkomen. Turkije-deskundige Joost Lagendijk is op de luchthaven in Istanbul tegengehouden toen hij Turkije in wilde. Hij werd ruim twee uur verhoord en daarna teruggestuurd naar Nederland. Lagendijk is publicist en oud-europarlementariër voor GroenLinks. Hij woont met zijn Turkse vrouw in Istanbul. Zijn verblijfsvergunning was verlopen en hij had een aanvraag ingediend voor een nieuwe. Normaal gesproken is zo'n aanvraag voldoende om in Turkije te mogen verblijven.